Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Griekenland is voorlopig. Er zijn voldoende banken bereid om een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. Dat heeft de Griekse regering bekendgemaakt. Ruim 85% van de schuldeisers doet vrijwillig mee. Daarnaast zijn er obligatiehouders die wettelijk kunnen worden gedwongen. In totaal spreekt Athene van 95%. Griekenland krijgt nu ook leningen van Europa ter waarde van 130 miljard euro. De overeenkomst met de banken was een voorwaarde daarvoor. Italiaanse politici zetten vraagtekens bij de mislukte reddingsoperatie van gijzelaars in Nigeria door Britse special forces. Daarbij kwamen gisteren een gijzelde Brit en een Italiaan om het leven. De Italianen beklagen zich er volgens de BBC over dat de Britse premier Cameron vooraf niet met Italië heeft overlegd. Een woordvoerder van de Britse premier zei dat er geregeld contact is geweest met Rome over deze zaak. Op bijna de helft van alle snelwegen in Nederland mag vanaf september 130 worden gereden. Minister Schultz heeft de Kamer geschreven dat ze 130 wil toestaan op 45% van de snelwegen. Ze wilde aanvankelijk de hogere maximumsnelheid invoeren op 58% van de snelwegen. Maar volgens het CDA zijn daarvoor veel wegen niet veilig genoeg. Ook zijn er soms milieubezwaren. Het aantal overgelopen Syrische generaals is opgelopen tot zeven. Dat heeft het Vrije Syrische leger gezegd tegen persbureau Reuters. Drie van de generaals vluchten naar een opvangkamp in Turkije. De vierde is in Syrië gebleven om te vechten tegen het regime van president Assad. Eerder al hadden drie andere brigadegeneraals de kant van de oppositie gekozen. In de Verenigde Staten is zanger Jimmy Ellis van The Tramps overleden. De band brak begin jaren 70 door tijdens de disco-rage. In Nederland was Love Epidemic in 1973 de eerste grote hit van The Tramps. Andere hits waren Shout en Disco Inferno. Jimmy Ellis overleed in een verpleeghuis in South Carolina. Hij was 74 jaar. Dan nog het weer, nog wat zon eerst, maar later bewolkt. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 naar Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 3 kilometer. En op de A12 naar Den Haag tussen Zoetermeer en Noodorp ook 3.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 En natuurlijk een goedemorgen voor onze internetluisteraars in Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkum, Hamburg en waar ook nog maar meer ter wereld. De weersvoorspellers zeggen dat we het toch weer een beetje kouder gaan krijgen. Maar nou, de meteorologische lente is op 1 maart begonnen. En om de moed erin te houden, staat dit programma dan ook een beetje in het teken van de lente. Maar eerst gaan we vliegen. Naar de maan. Met achter, <clears throat> sorry, met achter het beroemde B3-orgel zit hier de Amerikaanse jazzorganist Joey De Francesco die als vijfjarige dat instrument al bespeelde. Als 70-jarige zat hij al in de band van Miles Davis. En tegenwoordig geeft hij zo'n 200 concerten per jaar. Fly Me to the Moon. Might As Well Be Spring van Rogers en Hammerstein en gespeeld door de fluitist Herbie Mann. En daarmee opende vandaag het lenteseizoen. We blijven nog maar even in deze stemming met de Japanse jazzzangeres Abuko Kiriyu die in 1990 haar eh, loopbaan in eh, Japan begon maar later in New York haar muzikale opleiding afrondde. Samen met trompetist Kevin Lewis is hij hier met You Must Believe in Spring. When lonely feelings chill The meadows of your mind Just think if winter comes Can spring be far behind know the secret of a just the I Want To Be Happy, een compositie van tenorsaxofonist Sonny Rollins, werd hier gespeeld door de oude stijltrompetist Ruby Braff en pianist Roger Calloway. Talenten, spring, onderwerp van vele, vele songs. Zo ook in een lied van musicalcomponist Frank Lusher voorkomend in de film Christmas Holiday uit 1944. Spring Will Be A Little Late This Year. Gezongen door good old Anita O'Day, begeleid door een combo van vibrafonist Carl Chader. For you have left me Where is our April of old? Yes, you have left me And winter continues cold As if to say spring little slow to start A little slow reviving That music it made in my heart van de Engels geboren, maar Amerikaans geworden blinde pianist George Shearing. Hij overleed in februari vorig jaar na een ongelooflijk lange loopbaan in het jazz. Geboren in 1919 in Londen als jongste in een gezin met negen kinderen, leerde hij ondanks zijn aangeboren handicap als kleuter al piano spelen. Hij begon zijn loopbaan als pianist en accordeonist in een plaatselijke kroeg kreeg al snel bekendheid, maar schoot door naar de top toen hij in 1947 naar Amerika emigreerde. We hoorden Shearing zojuist in My Favorite Things uit de musical The Sound of Music, in klassieke stijl gespeeld. Maar snuffelend in mijn verzameling vond ik een accordeonopname van hem uit 1939. Samen met zijn ontdekker en promotor, de pianist Leonard Feather is Josh Shearing te horen in Squeezing the Blues. everyone will change. No one stays the same. The young become the old. except the rain comes from the clouds, the sunlight of the sky, and hum Winter turns to spring. Everything must change. prachtige ballad gezongen door de Amerikaanse jazzzangeres Karen Ellison. Laten we er nog maar meteen een romantische ballad aan vastknopen. Gezongen door de Amerikaanse jazzzangeres Carol Sloan. Morgen wordt zij 75 en ze treedt nog regelmatig op. Carol Sloan met I'm Getting Sentimental Over You. I was just another who laughed at romance. It was not for me Then you made your entrance And right at a glance I knew this was meant to things you say Mijn lievelingsinstrument, de trombone. Ja, zelfs twee. Ditmaal eh, gespeeld <clears throat> door het toen succesvolle duo J.J. Johnson en Kay Winding. Dat was in 1954. What is this thing called love? Drie jaar later speelden de broertjes Cannonball en Ned Adderley een herinneringsnummer voor de een jaar eerder verongelukte trompetbelofte Clifford Brown. A tribute to Brownie. eerste uur van deze CFM Jazz is bijna op.